Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Opgeroepen tot fossiel van de dag. Die onderscheiding wordt iedere dag van de top uitgereikt door het Climate Action Network... aan een land dat de onderhandelingen in de weg staat. België is uitgekozen omdat het als een van de weinige Europese landen achterloopt... bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. De verschillende Belgische regeringen zijn er na meer dan zes jaar nog steeds niet in geslaagd... de taken daarvoor te verdelen, zegt het Climate Action Network... Juist gisteravond werd een mogelijk Belgisch akkoord geblokkeerd door de Vlaamse deelregering. Premier Rutte ziet een belangrijke rol voor het bedrijfsleven bij de strijd tegen de opwarming van de aarde. Hij zei dat op de klimaattop in Parijs. Klimaatverandering kan niet alleen door staten worden tegengegaan, vindt de premier. Het doel is nog steeds dat de opwarming niet verder gaat dan 2 graden vergeleken met 1990. Om dat te bereiken is volgens de premier de medewerking nodig van bedrijven en maatschappelijke organisaties. In Nederland zijn DSM, Unilever en Heineken al goed bezig, vindt Rutte. De premier is optimistisch over de uitkomsten van de klimaattop. Hij hoopt dat er een juridisch bindend akkoord wordt gesloten. Surinaamse president Bouterse heeft herhaald dat hij bij de decembermoorden van 1982 niemand heeft omgebracht. Baltussen deed dat in De Getuigenis, een gesprekssessie met columnist en onderzoeker Sandu Hira. Diens broer werd op 8 december 82 doodgeschoten... samen met 14 andere tegenstanders van het militaire regime... van toenmalig legerleider Boutersen. Op de getuigenis is veel kritiek van nabestaanden van de decembermoorden. Ze vinden dat Boutersen zich voor de rechter moet verantwoorden. Het strafproces met Boutersen als hoofdverdachte werd in 2012 opgeschort na een amnestiewet. Het weer in het noorden tijdelijk droger. In het zuiden blijft het regenen. De temperatuur ligt tussen de 8 en 13 graden. Overdag weer overal regen. Het waait stevig uit het zuidwesten. Smiddags geleidelijk droger. Het blijft 8 tot 13 graden. Woensdag en donderdag is het helemaal droog.